Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Naties zeggen dat doordat hulp moeilijk Gaza binnen kan komen... er een hongersnood dreigt. Voor de tweede dag op reis er bijna geen verbinding te krijgen met mensen in het land. Telefoon en internet ligt eruit. En ook in een ander gebied waar Palestijnen wonen, in Israël, de westelijke Jordaanhoever, zegt Israël de stad Jenin aan te vallen. Waaronder een ziekenhuis, zegt correspondent Nasra Habiballah. We zien ook dat die invallen de laatste tijd eh, steeds heftiger worden. Dus we zien bijvoorbeeld steeds vaker dat er bij die invallen ook eh, luchtaanvallen met drones worden uitgevoerd. Maar deze actie bij het ziekenhuis, eh, dat zien we dus voor het eerst. De actie is inmiddels voorbij. Er zouden meerdere doden zijn. Dan in Rotterdam. De politie heeft een overleden man gevonden in een huis daar. Waarschijnlijk lag hij daar al meer dan een jaar, want er lag post van een jaar oud. De politie denkt dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Een spannende ochtend in Eindhoven. Daar lag een handgranaat voor de deur van een koffieshop. De granaat werd ontdekt door verhuizers, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Die hebben meteen 112 gebeld en eh, nu staan ze hier al twee uur lang buiten op de stoep. Verhuizen zit er niet meer in, de omgeving is afgezet, een hostel is ontruimd. Het explosieve opruimingsdienst heeft de granaat in beslag genomen. En niemand in Nederland kan zo snel rennen als Femke Bol. Zij is alweer atleet van het jaar geworden. En ze krijgt daarbij de felicitaties van een andere grote atletieklegende. Hey Femke Bol, um, I just want to congratulate you on winning Athlete of the Year. Niemand minder dan Usain Bolt feliciteert haar. Al hoopt hij dat Femke iets minder snel loopt in het vervolg... zodat de Jamaikanen ook nog een kans hebben. Please, I beg of you, next time just let our Jamaicans win that gold medal. You know you had one already. It's okay to win silver sometimes. All right, that's a lie.